Jelle Seubring met het NOS Journaal. De brandweer in Australië krijgt de verschillende natuurbranden in de staat New South Wales nog niet onder controle. Inmiddels is in zes gebieden de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn zo'n 20 brandhaarden en er zijn al meer dan duizend brandweerlieden ingezet. Door de felle wind en de hoge temperaturen kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Wel zijn zeker 20 huizen verwoest. Chinese straaljagers hebben gisteren hun vuurleidingsradar gericht en vastgezet op Japanse vliegtuigen. De radarsystemen worden gebruikt om wapens goed te kunnen richten op een doelwit. De Japanse vliegtuigen vlogen boven internationale wateren. Japan noemt het incident gevaarlijk en wil dat China maatregelen neemt. De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen de twee landen op. Vorige maand zei de nieuwe Japanse premier dat een eventuele Chinese aanval op Taiwan... een militaire reactie uit Tokio zou kunnen betekenen. China reageerde daar weer woedend op. In India zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een brand in een nachtclub. Onder de slachtoffers zijn vooral medewerkers, maar ook drie tot vier toeristen. De brand ontstond mogelijk nadat een gasfles in de keuken ontplofte. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn. Er is aangifte gedaan vanwege de doodsbedreigingen... die cabaretier en acteur Niels van der Laan afgelopen week kreeg. Dat zei hij gisteravond in het programma Even tot hier dat hij presenteert. Van der Laan speelt de hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. En de hoofdpiet had gesuggereerd dat ouders soms stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjesavond. Sommige mensen waren boos omdat hij daarmee het geheim van de zin zou hebben verklapt. Volgens de acteur lijkt de concrete dreiging inmiddels voorbij. En het weer in het noordoosten nog wat regen. Verder is het droog en zo'n 9 graden. In de ochtend breekt af en toe de zon door. Maar in de middag nemen de buien weer toe.